Radio zonder vastgeroeste radiowetten. Programmamakers met een volledig eigen muziekkeuze. Radio gemaakt door enthousiaste muziekdieren. Medewerkers met oog en oor voor onbekend talent. Een burgerinitiatief zonder subsidie van het Rijk en de overheid. Dat Radio 501. Een nieuwe radiostudio betekent een nieuwe stap in de prille geschiedenis van Radio 501. De verhuizing van Radio 501 is erg kostbaar en daarom vragen wij jouw hulp. Kijk op onze website hoe jij Radio 501 kan steunen via Stichting voor de Kunst. Doe een donatie en draag bij aan de toekomst van het enige radiostation wat onbekend talent echt promoot. Alle kleine beetjes helpen Radio 501 de toekomst in. Jij helpt toch ook? de Daverende Donderdag op Radio 501. Nu op Radio 501. Indie 501 met Rob de Grill. Een liedje van Alice Russell op Radio 501 getiteld Twin Peaks. Dit is de Indie 501 tot 10 uur vanavond. Mijn naam is Rob de Geel, aangenaam. Leuk dat je luistert. We begonnen met een liedje uit Volendam, Kees Mayfield en Builder van zijn eh, meest recente album dat op de markt te verkrijgen is. Het is getiteld Ten. Maar hij is bezig met een bandje, Girlsburg. Binnenkort ook op 501. de sensaties deze man zegt. Gary Clark Jr. Hij wordt de nieuwe Jimmy Hendrix genoemd. Maar als ik dit liedje hoor, denk ik meer aan de nieuwe Buddy Miles. Ain't Messing Around op Radio 501. We gaan straks het Steely Dan moment eh, speciaal voor eh, de oudere luisteraar eh, draaien. Daarom even een rustig overgangsplaatje uit de oude doos van Raccoon. don't be late, they say. it don't be late. Someone should know your name and grabs your new guitar, throws it on the fire, it burns all day. But nobody gets the best of me. Before they see my worst, I better leave. Nobody gets the best of me. Before they see my worst, I never. again mooie voor het muziekalfabet zijn als we bij de letter R aankomen. De R, combinatie Raccoon en Run Out. Opgenomen voor een live publiek. Theater eh, Chassé, als ik het goed heb, in eh, Breda. De Indie 501 met altijd rond kwart over acht. Omdat eh, de oudere luisteraar toch wat eerder naar bed gaat. Het Steely Dan A Moment. de band met een rijk repertoire. Wilderig geproduceerd. Met vele hoogtepunten, met name in de, eh, de jaren 70 eh, opgenomen. En elke week hier tijdens de Indie 5-1 draaien we eens een hoogtepunt. We zijn inmiddels aangekomen, bij het album eh, Aja. Daar staan, ik geloof maar zeven nummertjes op. Hebben ze maar liefst acht drummers voor gebruikt. Dit nummer zou je eens mee moeten nemen voor de terugreis van jouw werkdag. Vang dat moment perfect samen als ze zingen Home at Last. paar jaar een van mijn favoriete New Yorkse liedjes van Hypodive en WhatsApp op Radio 501. Straks even een greep uit het bak met onbekend talent. Dat weer is binnengekomen via music.radio501.nl. Maar eerst even een plaatje voor die hardwerkende Robert Stevens. Denk maar even aan het zoete leven dat daarna volgt. Hier is Ryan Paris. aantal weken eh, bij me draag, is van Apache Uzi. Ehm, ik ga hem eh, vanavond gewoon eh, voor het eerst draaien hier bij Radio 5 Leen. Hier is Feel the Pain. van mijn favoriete jaren 90 albums van de Tragically Hip. Your Gift Shop op Radio 501. Ehm, ja, altijd een speciale band met het album gehouden. Dat was een van mijn eerste cd's die ik in zo'n kartonnen hoesje kreeg. En ik vond het helemaal niks, want door zo'n kartonnen hoesje gaan je cd's gewoon krassen. Dit is gewoon een feit. Dus ik heb dat hele kartonnen hoesje heb ik toen eh, aan fladder geknipt en in zo'n mooi plastic doosje gestopt. Zodat dat ik hem ook nu nog kan laten horen. De Gully Hip, eh, afkomstig uit eh, Canada. Dan nu het liedje wat ik uh, het afgelopen week zo'n 15 keer achter elkaar gedraaid heb. Het is van Camel. Ik ben nog aanwezig geweest bij een afscheidsconcert in de Melkweg was dat, meen ik. Dit komt uit de ozo foute jaren 80. Fingertips op 501. Een Baby I Love Your Way. En er staat er op Spotify ook nog een live versie. Ik ben heel benieuwd hoe die dan eh, gaat klinken. Je hebt het wellicht al eh, meegekregen dat eh, Elvin Lee op 68-jarige leeftijd is overleden. En Peter Frampton vertelde op Twitter dat hij de persoon was aan wie hij voor het eerst Baby I Love Your Way, zijn monsterhit, liet horen. Mocht je op Twitter zitten, ik zou zeker even Pieter Frampton eh, gaan volgen. Hij is eh, een hele leuke man op Twitter in ieder geval. Ik denk in het echt ook wel. Ehm, ook bij Radio 5 alleen eh, draaien we 10 Years After, de band waar Elvin Lee in zat. En wel dit liedje. I'd Love to Change the World. In nagedachtenis aan Elvin Lee. al die festival-aankondigingen, bandjes die er komen optreden, moest ik toch weer aan de Queens of the Stone Age denken en Song for the Death. Um, is dit afkomstig van? Het liedje heet eh, No One Knows. Ik zit me hersenen te pijnigen hoe ook alweer dat andere bandje heette waar eh, de zanger zich tegen eh, tegenaan bemoeide. Mocht je het weten, plaats het even in de chat, radio 5 Ik ga straks anders zelf ook nog wel eventjes proberen te googlen. Morgenavond rond een uurtje of acht gaan we het grote geheim eh, project eh, bekendmaken waar Radio 5 alleen eh, mee bezig is. Als het goed is hebben we je flink gespamd via Facebook en Twitter. Hebben we althans goed ons best voor gedaan. Het gaat allemaal plaatsvinden tijdens On The Rocks van Armin Tamikra. Hij maakt dan ook altijd de nieuwe plaat voor je hoofd bekend. Is ook nog super geheim op dit moment. Wat ik wel weet is de plaat voor je hoofd tot en met dat tijdstip.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 You'll get what you deserve, you're not my savior. My time is coming and I'm on the run. Well, danger Eh, de plaat van je hoofd voor. Ehm, eh, tot en met eh, morgenavond 9 uur nog Malagian. En Checkmate. Er wordt geschreven dat hij in dit nummer ehm, invloeden van Elliot Smith verwerkt. Ik ga op zoek naar een liedje van Elliot Smith die een beetje hierop lijkt. En die ga ik dan straks in de tweede uur draaien van de Indie 501. Ook rond half tien jouw suggesties van het muziekalfabet. Letter P staat centraal. Ehm, ja, suggesties worden al eh, via de Twitter eh, aangekondigd. Je kan het ook via de chat doen of anders eh, facebook.com slash radio 501. Dus artiesten waarvan de naam met een P begint of het liedje dat titeltechnisch gezien met diezelfde letter begint. En dan ga ik nu even nadenken met welke plaat ik het volgende uur ga beginnen. Vliegen wordt een ontdekkingsreis in pure luxe in first en business class van de Emirates A380. Maak gebruik van de gratis privéchauffeurservice. Daarna kunt u ontspannen in de onboard lounge en first class shower spa.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 vond ik al wel redelijk op lijken op eh, de plaat van je van Melody. En hier is Elliot Smith op 5 Lane. En Fair City is afkomstig van ehm, het album New Moon. Dat is uh, postuum uitgebracht door de familie. Eh, ze hebben het niet helemaal uitgemolken. Ehm, want het is alweer zo'n zes jaar stil op het gebied van nieuwe tracks van Elliot Smith begin langzaam het vermoeden te krijgen dat ze er eh, gewoon niet zijn. Goedenavond, tweede uur van de Indie 501. Mijn naam is Rob de Griel, aangenaam. Leuk dat je luistert. Um, straks na tiende geluid uit de bunker met GW Stijl. Hij draait eh, eh, de wekelijkse portie Hop hier op Radio 5 alleen. Straks rond half tien aandacht voor jouw muziekalfabet suggesties. Letter P staat centraal. Stuur ze lekker in. Artiesten die met een P beginnen of liedjes die titeltechnisch gezien met diezelfde letteren beginnen. Ze zijn al eh, binnengekomen via de Twitter. En uh, Kirsten heeft net eh, op de chat ook geschreven dat zij via Twitter een suggestie heeft gestuurd. Hij is hier aangekomen hoor. Staat zelfs al klaar om straks rond half tien te draaien. Nieuwe single van Falls nu. Dus meer een albumartiest dan een singlesartiest, want van het vorige album draaien we eigenlijk ook maar één liedje. Dit is getiteld Inhaler. winter doorgekomen zonder snot in de keel. En nu zal het zeker gaan beginnen. Dan draai ik deze maar even. Eh, nieuw reggae muziek uit Grun. The Rising Sun en You and I op radio 501. Eh, soms is het heel hard werken, dat, eh, dat radiovak. Uh, vooral als je dan bijvoorbeeld een cd krijgt van Huub van der Lubbe, de solo cd, om door te luisteren. En dan veer je op bij twee liedjes op dat album. En dat blijken dan oude liedjes van de dijk eh, te zijn. Het is toch zo'n typisch geval van uh, schoenmaker blijft bij je leest. Ze zijn dan wel iets anders uitgevoerd, maar eh, je hoort het nog wel degelijker in terug. Ik wil je toch met een van die liedjes kennis maken. De reden waarom ik niet al te vaak meer in een café te vinden ben. Hier is Huub op 501. Iedereen is er ik zit erbij. Ze maken plezier, maar niet met mij. Al ben ik hier wel, toch tel ik niet mee. Niets is zo eenzaam als een stam vol café. Ze lachen en lullen en ik hang erbij. zit er maar eentje, en niet met z'n twee. Niets is zo eenzaam als een stal vol café. Kijk, een petpark in de regen mag er wezen als het gaat om keurigheid. En wat dacht je van een lekker band? pop op de afsluitdijk. Was allemaal eenzaam en heel erg alleen. Dan wil je weg, waar kun je heen? Dat heet hier gezellig en iedereen doet mee. Niets is zo eenzaam als een stam vol café. Het is zo eenzaam eh, als een stam vol café. Met een bos grisanten bij een oude liefde langs en alleen haar vriend is thuis. Of het uit het zicht verdwijnen van de achterlichten van de laatste trein naar huis. Niemand die hoorde wat ik net zei. Al ben ik hier wel, toch tel ik niet mee. Niets is zo eenzaam als een stad vol café. Niets is zo eenzaam als een stad vol café. is zo eenzaam als een stam vol café. Maar volgende week, of, eh, volgende week, morgen ben ik erbij hoor. Eh, het kantoor van de buurman, waar de uitzending van Radio 5 alleen eh, morgenavond vandaan komt. Want dan wordt ook het geheime project van Radio 5 alleen uit de doeken gedaan. En ik wil natuurlijk ook weten wat het betekent. Het zit ook al de hele week... te gissen wat het zou kunnen zijn, dat geheime project van Radio 5 alleen. Dus mocht je in de buurt zijn van Horen, morgenavond of eh, wellicht eh, zin in een leuk trein- of autoritje. Je bent van harte welkom. Het kantoor van de buurman op het Koepoortsplein. En dan nu Quincy Jones. Zal ook even wat de doeken doen. Samen met zijn hele vriendengroep. Onder andere Elby Shore. Volgens mij doet Elby Bars ook nog mee. Hier is The Secret Garden op Radio 5 alleen. Straks de donderdisc. I wanna know your deepest feelings. I wanna make it right for you, baby. Show me, let me share the mystery. Oh, come on, come on, come on, come on. Listen to your see what you want me to all night. gonna hold you. Ooh, baby, can I touch you? have you. That's what a man is supposed to do. And I'll be there for you all the time. Let your hair down. Let me get you in the mood. De wilde zelfs dat ik halverwege het nummer al afbrak. Maar dat kan niet hoor, dat is heiligschennis. Quincy Jones, Elby Shore. Ze doen allemaal mee op The Secret Garden. Dan gaan we hem nu maar draaien, hè, die donderdisk. De donderdisk. Dit is de donderdisk van Radio 501. Daverende donderdag. You're a mean one, Mr. Grinch. You really are. a heel. You're as cuddly as a cactus, you're as charming as an eel, Mr. Grinch. You're a bad banana with a greasy black peel. You're a monster, Mr. Grinch. Your heart's an empty hole. Your brain is full of spiders. You've got garlic in your soul, Mr. Grinch. I wouldn't touch you with a 39 and a half foot pole. I know the Grinch is told Christmas cause it's hard nauseate me, Mr. Grinch, with a nauseous super nos. You're a crooked jerky jockey and you drive a crooked horse, Mr. Grinch. Your soul is an appalling dump heap, overflowing with the most disgraceful assortment of rubbish imaginable. Mangled up, entangled up, Mr. Grinch. You're a nasty, wasty skunk. Your heart is full of unwashed socks. Your soul is full of gunk, Mr. Grinch. The three words that best describe you are as follows, and I quote Stink, stank, stunk. his cause is collega's eh, Arwin en uh, eh, Rastabarai hadden het over een kerstliedje eh, was er gekozen als is. Nou, ik vind het toch weinig kerstig zijn. Nou, Mr. Green is misschien, hè? Maar dat komt dan meer door die film met Jim Carrey. Um, zometeen het muziekalfabet. <coughs> ik kreeg net nog even een allerlaatste P-artiest ingefluisterd. Prachtige suggestie van John. En ook jullie suggesties die mogen er wezen. Ik ga ze allemaal draaien straks. Ehm, mocht je nog eentje te binnen schieten, zou ook een P-liedje kunnen zijn. Of wellicht de P-combinatie. Um, studio radio 5 alleen.nl. Twitter ehm, kunnen, kun je ons ook op bereiken. En dat geldt ook voor de Facebook fanpage. En dan eh, gaan we een mooi half uurtje, laatste half uurtje tegemoet tijdens deze Indie 501. Nu nog even mijn grote vriend John Tarifa. Zeer productief in 2013. Met single nummer 3 alweer. Hier is Next to Me. I wake up to a new day with a smile on my face hearing you say my name like you don't wanna lose me cause you love me and not cause I make music. That's real. You make me feel head over heels with your sex appeal, the ideal. Girlfriend, we blend perfectly together. This is something I don't want to end. And look where we stand. I'm the luckiest man to hold your hand. If love was a land, I would take you there daily. Believe me, baby, cause. energy, we got chemistry. You so heavenly, I love it when you're next to me. Hard to believe how we match perfectly. Cause my vision of the future is you and me, and I mean it. Cause I seen that our love's too strong for something to come between it. Plus, you're worth more than anything I know. Always on my mind, no matter where I go. Get into it, it's intimate. We have deep conversations full of intellect. Feeling so correct, both souls connect. I ah, will always be there to show respect now. Nah really sure what the future brings, but if you allow me, I'll be your prince. I'll take you under my wings and fly away to a secret place, cause. 10 minuten voorkomt in het vanavond. Dus we gaan er maar snel mee beginnen. De suggestie van uh, eh, Motion. Ik heb het al eerder gezegd. Sommige mensen gebruiken hele rare namen op Twitter. En dat doet Tama eh, Tamar Bakker dus ook.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 Ehm, op deze track noemde P. Diddy zich niet meer uh, P. Diddy. Hè? Was het Diddy Dirty Money. Maar het is gewoon dezelfde man. Dus ik dacht, dat kan wel eventjes. Coming Home op 501. Kirsten vroeg een mooi liedje aan van Passenger. Hier is Patient Love. De P-combinatie. Straks doen we er nog eentje trouwens. Pinch of tobacco in my pocket. I'm not gonna roll it, no. I'm not gonna smoke it till we're staring at the stars and the rockets twinkling in the silvery night. Two sips of whiskey in the flask, but I'm not gonna drink 'em. I swear I'll make it last till we're drinking out of the same glass again. Though the sun may be washed by the sea, and the old will be lost in the new. Well, four will not wait for three, for three never waited for two. And though you will not wait for me, I'll wait for you. Polaroid picture in my wallet. I'm not gonna tear it, no, I'm not gonna spoil it. It's an unspoken heartbreak, a heartbroken handshake. I take with me where I go. three words on the tip of my tongue, not to be spoken or sung, or whisper to anyone till I scream them at the top of my lungs again. the sand may be washed by the sea, and the old will be lost in the new. Well, four will not wait for three, for three never waited for two. though you will not wait for me, I'll wait for you. Oh, oh, and oh, oh, oh. I'll wait for you. Oh, oh. and oh, oh, oh, and I'll wait for you. Oh, oh. Got a pinch of tobacco in my pocket. I'm not gonna roll it, no. I'm not gonna smoke it till we're staring at the stars and the rocket twinkling in the silvery night. Moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat me a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country, I'm gonna eat a lot of peaches. tree. I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country. I'm gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country. Gonna eat a lot of peaches. I'm moving to the country. Gonna eat a lot of peaches. I took a little nap with a loose old twist. Squished a rotten peach in my fist and dreamed about you, a woman. ze was een eh, aantal avondjes eh, dat ze niks had ingediend voor het muziekalfabet. Maar ze is weer terug, Mieke Atema, met een prachtig nummer van The Presidents of the United States of America. Het was uh, Pietjes. We hadden weer een P-combinatie te pakken. Ik heb zelfs nog een derde P-combinatie binnengekregen. Het is gewoon van mijn vader. Hij kwam met eh, Pink Floyd en uh, Pigs aan. ik heb hier gevonden Pigs on the Wing, de 8-track tape version. Dus dat is ook nog eens een bijzondere versie. Veel mensen vragen zich af, hoe heb je dat in vredesnaam op kunnen nemen op je computertje? Ah, dat vertellen we een andere keer. Pink Floyd nu op 5 alleen. if you didn't care. What happened to me? And I didn't care. But you zigzag away through the boredom and pain. Occasionally glancing up through the rain. Wondering which of the brothers to blame. And watching for pigs on the wing. you care. For me too. So I don't feel alone or the weight of the stone. Now that I've found somewhere safe to bury my bones. And any fool knows a dog needs a home. A shelter from pigs on the wing. Ja, ik kwam ook nog een 11 minuten versie, maar daar had ik helaas geen tijd voor eh, vanavond. Misschien draai ik die volgende week eh, gewoon wel. Gaat ook, eh, betreft ook een beetje deze suggestie. Ik heb daar met de professor wat over getwitterd. Wordt het de lange versie of de hele lange versie? Eh, sorry, eh, professor, hele lange versie gaat niet lukken. Doe ik misschien dan ook volgende week. Doen we nu gewoon even de lange versie van 5 minuten 17. Prince en Purple Rain op 5 En straks, als het van Gio mag, ga ik nog één muziekalfabet suggestie draaien. Die van Sean. Porcupine Tree. Mag vast wel van Gio, want ik zie hem nog niet in de studio. I never meant to call you when you sorrow. I never meant to call. Her ...por el profesor... Purple Rain en Prince. En volgende week gaan we gewoon die 8 minuut 40, 40 eh, eh, versie draaien hoor. Hebben we eens even kijken. 1, 2, 3, 4 P-combinaties eh, gedraaid vanavond in het muziekalfabet. Ik ben trots op jullie. Gio is net aan kan wandelen in de, in de studio. Hij is een beetje snotterig. Gio, zal ik het je even makkelijk maken dat ik gewoon nog even één liedje draai? Ja? Ja, doen we gewoon nog één liedje. Dan doen we de P-suggestie die we van collega John binnenkregen. Live in de studio zojuist. Het is Porcupine Tree als het goed is, is Steven Wilson, de zanger van Porcupine Tree, eh, bijna in Nederland. Eh, want eh, welke, welke dag leven we op dit moment? Is het, morgen is het 11 maart? Zevende, e Dus volgende week treedt hij op voor een uitverkochte melkweg. ik had er graag bij willen zijn, maar helaas was net te laat voor een kaartje. Hier is Seas Moved On, een klassieke van Porcupine Tree op 501. Veel plezier straks met Gio, jouw wekelijkse portie hiphop in geluid uit de bunker. Uh, wellicht zie ik je morgen in eh, het kantoor van de buurman voor bekendmaking van het geheime project van Radio 501. En anders eh, volgende week donderdag voor een nieuwe aflevering van de Indie 501. programma's van Radio 501. Mail naar studio.radio501.nl